Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog steeds voelen veel jongeren zich zo rot dat ze zelfmoordgedachten hebben... terwijl er geen coronaregels meer zijn. Onder meer het RIVM en GGD doen er onderzoek naar. Ze vragen regelmatig aan duizenden jongeren hoe ze zich voelen. Vertelt deze hoogleraar die ook aan het onderzoek werkte. In de laatste meting begin juni zagen we dat een ehm, 1 op de 6 jongeren regelmatig nadenkt over zelfdoding. Ook andere mentale problemen zoals angst en depressie kwam vaker voor. We hadden verwacht dat dat eh, na de vorige meting eh, beter zou zijn, maar dat was dus niet zo. Denk je na over zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Check dan 113.nl of bel 113. Mogelijk wordt het voor de Kamervoorzitter makkelijker om Kamerleden het woord te ontnemen. Dat willen D66 en ChristenUnie. Politici praten er vandaag over. Je hoort collega Wilco Boom. Ja, en D66 en de ChristenUnie benadrukken dat ze de vrijheid van meningsuiting voor Kamerleden niet willen beperken. Maar wel het intimiderend effect van eh, verbale bedreigingen eh, willen tegengaan. Het zou er ook aan bijdragen dat mensen buiten de Kamer eh, die, die, die uitspraken in de Kamer zien als een excuus om mensen eh, om, om politici te gaan bedreigen. Het voorstel ligt er al een half jaar, maar de discussie daarover leidde weer op na een aantal incidenten. Zo ontnam Kamervoorzitter Bergkamp vorige week Thierry Baudet het woord bij de politieke beschouwingen. De forumleider suggereerde dat de universiteit waar minister Kaag studeerde... een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten was. En in Amsterdam zijn op meerdere plekken sinkholes ontstaan in de buurt van grachten. Het zijn gaten van soms wel 2 bij 2 meter en een paar zijn ontstaan... terwijl er onderzoek werd gedaan naar of de kaders wel stevig genoeg zijn. Nou, niet dus. Deze mensen zijn geschrokken, maar niet verbaasd. Ja, het is diep. Ik fiets hier altijd langs en dan is het net alsof de tegels eh, eruit eh, vlogen, de stenen. Ja, onderhoud, hè. Ja, het is natuurlijk eh, jarenlang verwaarloosd kost nu de stad echt tientallen miljoen. Geld, ja, heel veel geld, ja. Doe het parkeertarief maar weer wat omhoog. Nog hoger? <laughs> Ja, nog hoger. Mag voor mij. De boel is afgesloten met hekken en afzetlint. Verkeer moet voorlopig omrijden. Het weer nog, het is fris en op sommige plekken nog behoorlijk mistig. Later is er zon, maar ook stapelwolken met vooral bij de kust kans op een bui. Het wordt 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg. Op de A2 bijvoorbeeld van Utrecht naar Amsterdam. Daar heb je 20 minuten oponthoud tussen Breukelen en knooppunt Amstel. Op de A4 richting Amsterdam is de vertraging een kwartier tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je ook een kwartier vertraging voor knooppunt Koenplein. Het is ook druk op de A10, de ring van Amsterdam. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor knooppunt Badhoevedorp. Vertraging is 20 minuten. Je hebt ook 20 minuten oponthoud op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Volendam en het Schouw. Op de A27 doe je er een kwartier langer over van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En het is druk op de N247 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Nieuwe Niedorp en Waarland. En daar is de vertraging een kwartier.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 G And if the world is cruel one standing here to protect you. Don't grow up too soon. And from now until yeah. forever, you are always my G. Yo, G. <laughs> you probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, It's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my G's time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name for you, even though they call you by another, you were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up too soon. And from now until Yo. forever, you were always my G throat when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Girls wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change it for the world, yeah.